Drie uur. Jan van der Putten met het NOS even over de problemen bij ProRail. De Kamer wil meer weten over een mogelijk tekort van 475 miljoen. Mansveld moet onder meer een verslag van de Algemene Aandeelhoudersvergadering openbaar maken. In het debat eiste de Kamer verder dat een extern bureau de financiën en uitgaven van de spoorbeheerder gaat onderzoeken. Aan het begin van de nacht diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen Mansveld, maar die kreeg geen steun. Ondernemers uit Alphen aan de Rijn stellen de hoofdaannemer na het bouwkraanongeluk verantwoordelijk voor de schade. Vooral winkeliers hebben hun omzet na het ongeluk sterk zien dalen, omdat de omgeving was afgesloten. Ze willen gemiste inkomsten verhalen op de hoofdaannemer Maurik, meldt Omroep West. Op 3 augustus vielen tijdens werkzaamheden twee bouwkranen en een brugdeel op een aantal panden. De advocaat van 24 ondernemers zegt dat de omzet in sommige gevallen met 60% is gedaald en dat er faillissementen dreigen. Bij Defensie dreigt een munitietekort voor de Nederlandse F-16's. Volgens minister Hennis is er tekort aan één specifieke bom die veel bij missies wordt gebruikt. Die bommen zijn volgens haar niet gewoon op voorraad bij de leverancier. Er is een lange levertijd. Het dreigende tekort is volgens haar geen gevolg van bezuinigingen. Hennis zegt dat de missie in Irak niet in gevaar komt, omdat de F-16's ook andere munitie gebruiken. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een account geopend op Twitter. Zijn eerste bericht luidde, kunnen jullie me nu horen? Het bericht werd in een uur tijd meer dan 35.000 keer gedeeld. Snowden houdt zich naar verluid schuil in Moskou. Hij zelf volgt op Twitter maar één andere gebruiker, de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, zijn oude werkgever. Dan het weer nog vannacht helder en kans op een mistbank.